Ja, ik ben twee minuten te laat, Els. ik weet het. Maar dat is nog niet zo erg als eh, de winkel uitlopen zonder te betalen bij het boodschappen doen. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. minuten over de klok van vijf uur geworden op deze maandag. Je hoorde de Elsplaat voor de hele komende week. Uit 1979 was dit natuurlijk Iron Horse en Sweetly Louise, Louise, Louise. We gaan eens maar eens even kappen. Hop, hop, hop, hop. De is de borden, de komende karas. Ivy, waai, weg. Zo, welkom luistervrienden van Radio Els 558 en ook de luistervriendinnen natuurlijk. Welkom bij een nieuwe avondshow voor deze maandag de 9 november van het jaar des Allas 2015. En ik heb zo'n vermoeden dat het misschien wel eens een puinhoop kan worden, want ik ben de hele dag al een beetje van slag af. Ik vergeet van alles en noem maar op. Ik was ook eh, vergeten, weet je nog wel, uit te printen. Dus dat heb ik nog even gauw gedaan. Maar ik heb nog geen onderwerpjes geselecteerd. Dus dat gaan we even tijdens het platen draaien doen. We hebben natuurlijk zometeen even wat fileverkeer uh, nieuws en... Eh, ook nog wel wat andere dingetjes. En natuurlijk muziek, onder andere van Rod McCune, van The Shoes, van Carrie Puckett en The Union Gap. Ace of Base, ook zo'n heerlijk groepje uit Zweden vandaan. Doris die komt voorbij. De Four Tops, Duran Duran, Manfred Mann, de Osmonds, ja ja. Lisbeth List en Ramses Shaffi, ook zo'n klassiek plaatje hebben die twee gemaakt. Dawn komt voorbij, Donna Summer, Blue Haze. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden. Uit een film van eh, de Bondfilms, Ja, Goldfinger is hier van Shirley Bessie. Goedenavond, je luistert naar de Abba Show op Radio Els 558. Goldfinger He's the man, the man with the mind Just touch. Such a cold finger beckons you to enter his web. of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this high. 65 files in Nederland en de langste die staat op de A13 tussen knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt Kleinpolderplein. En daar staat maar liefst 13,2 kilometer verkeer vast. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke. how I knew my true love was true. Mm-hmm. something here inside cannot be denied. To my smile. someday. Said someday you'll find all who love are blind. Whoa. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my lines to Tears I cannot hide. Whoa. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. trouwens niet zo'n goed idee hoor, redactie, redactiewerk doen tijdens het opnemen of het uitzenden. Nee, we zitten natuurlijk gewoon live. Hè. Vroeger zaten we altijd te tapen, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar dat valt niet mee hoor, tijdens een eh, uitzending. Maar de muziek is er niet minder om natuurlijk. Je uit 1972 Blue Haze, Smoke Cats in Your Eyes. Het is inmiddels al 13 minuten over de klok van 5 eh, uur geworden. Ja, we gaan even jaar eh, verder in de tijd naar 1976. Hier is Donna Summer. lights move me every time I helaas ook al niet meer onder ons. Hè? Donna Summer en ze heeft wat prachtige muziek nagelaten hoor. Dit was uit 1976. Could It Be Magic in de show hier bij Radio Els 558. Nou, de kop van de week is er weer af. Hè? Ja, hier ging het allemaal niet zo van rolletjes. Nee, alles zat een beetje tegen, alles ging fout. Maar gelukkig, eh, we hebben het nog gered. We zijn er nog. Hier is Lisbeth List en Ramses Jaffi en de Pastorale. Mijn hemel blauw met gouden halm Mijn wolken door kristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken poort tot diep, onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind en alles gaat lampen die het wind gaan blinken als ik wacht. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand heb je lief, zo lief. Ik scheur de rotsen met mijn stalen, verhoogde meren in de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je oor. beter als je nog wat wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven. In mijn armen van sterren weefde ik het verre aan het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend lood, ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Een klassieketje is het geworden, hè? Pastorale van Lisbeth List en Ramses Javier. Het stamt allemaal uit 1969. En inderdaad, de eerste fout is er al. Die hebben jullie natuurlijk niet gehoord, want ik heb heel die plaat niet gedraaid. Want er zat hier eigenlijk nog een nummer voor. Nou ja, die schuiven we dan maar op naar eh, de toekomst, zoals dat heet. <laughs> ik heb inmiddels wel wat uh, nieuwsfeitjes eh, bij elkaar gezocht, alhoewel ik dat nog niet heb voorbereid. Dus ik, het is voor mij ook allemaal nieuw. De grote brand die maandagmiddag urenlang woedde op het industrieterrein Gemelot in Geleen is onder controle. Alle waarschuwingen zijn ingetrokken behalve in de wijk Lindenheuvel in Geleen. De brandweer riep iedereen in Sittard, Münster, Geleen, Geleen, Schinnen, Spouwbeek en Zwijkhuizen op niet naar buiten te gaan vanwege de enorme rookontwikkelingen vanaf industrieterrein Gemelot. Ook scholen sloten de deuren. De leerlingen mogen tot 5 uur niet naar buiten. Dus nu, als het goed is, inmiddels wel. De Kamer van Koophandel die trekt de stekker uit het ondernemersplatform Hallo. Het besluit volgt na een pijnlijke publicatie in de Telegraaf over valse paspoorten die tot zondag op de KVK-website besteld konden worden. Het Forum Hallo is een initiatief van de Kamer van Koophandel en wordt sinds 2009 gebruikt door ondernemers voor vragen en discussies over ondernemerszaken. Ze zijn er bijna, de initiatiefnemers achter het reddingsplan voor Man bijt Hond. Tot dinsdag middernacht moet er nog 16.000 euro worden ingezameld en dan is er voldoende geld om vanaf januari het programma online een doorstart te, laten maken. Ja, is toch wel leuk hè? Reizigers die met Nekkerman zouden vliegen naar de Egyptische Rode Zee kunnen hun reis vanaf maandag in overleg kosteloos, kosteloos omboeken. Dat meldt een woordvoerster van Nekkerman. We bekijken dit van geval tot geval, want er is geen negatief reisadvies voor Hurghada en Marsa Alam. In schrijnende gevallen kan er omgeboekt worden. De reis naar Sharm el Sheikh kan wel zonder overleg kosteloos via Neckerman worden omgeboekt. Ook andere grote tour laten klanten alleen gratis annuleren voor de bestemming Sharm el Sheikh. De brandweer die heeft in Weerdum maandagmiddag een paard uit de sloot getakeld. Het dier stond bijna tot aan zijn nek in het water en het lukte de boer niet om het dier uit de sloot bij een weiland aan de stad weg te, weg te trekken. Daarom werden twee brandweerkorpsen om hulp gevraagd. Het dier stond al een half uur in het koude water toen zij arriveerden. <laughs> De afwasshow. <laughs> Aansluiting op het nieuws, in aansluiting op het nieuws, Crazy Horses van de uit 1972. Wat een toeval weer. Trouwens, ik weet niet of je eh, vandaag buiten geweest bent, maar ik vond er eigenlijk maar weinig aan hoor. Het, begon, het begint echt een beetje herfst weer te worden. Hè? Ja, en dan een hele hoop bladeren die dan eh, ergens liggen. Ik ben ook bijna al een keer onderuit gegaan over die bladeren die er nat worden, want er is vandaag toch wel aardig wat regen gevallen, tenminste in deze contrij hier. En ik vond het ook nog een beetje koud, dus eh, nee, we gaan echt naar de winter toe. Hè? We zullen zo meteen wel even horen in weet je nog wel hoeveel dagen dit jaar nog heeft. En dit is het plaatje wat ik vergeten was. En dat is zo mooi, die wil ik je niet onthouden. Hier is Dawn uit 1973. En het is allemaal getiteld Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. I'm coming home, I've done my time. Now I've if you still want me, if you still want me. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been three long years. Do you still want me? Still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me.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 Ha ha, said the clown. the night being tied on romance. Ha ha, Santa Clown, is it bringing you down? Ho ho, zei de clown, heeft de koning zijn kroon verloren. Zoiets in ieder geval. Je hoort 1967 Manfred Mann met Ha ha, Santa Clown. Zo, even de papiertjes erbij pakken en dan gaan we weer beginnen met eh, wat eh, feitjes die vandaag zijn gebeurd in het verleden. Het is vandaag 9 november en dat is de 313ste dag van het jaar en er komen er nog maar 52 en dan is het jaar voorbij. Vandaag in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab worden ontvoerd. in 1961 werd de tram in Leiden opgeheven en in 1965 werd vandaag de trolleybus in Groningen opgeheven. Werd gewoon maar mee gestopt, hè? Ja. In 1961 ontdekking van de Beatles door Brian Epstein in de Cavern Club in Liverpool. Dus wel een hele belangrijke dag voor de muziekgeschiedenis eh, natuurlijk. 1938, Rijkskristalnacht, de eerste massale geweldpleging tegen Joden en hun eigendommen in Nazi-Duitsland. En dat was in de nacht van 9 op 10 november. En in 1939 was het Venlo-incident. Twee Engelse spionnen worden vanaf Nederlands grondgebied bij de grensovergang Venlo Herongen ontvoerd naar Nazi-Duitsland door een Duits overvalcommando. Hierdoor werd Nederland betrokken in de Tweede Wereldoorlog. En in 1953 werd Cambodja vandaag onafhankelijk van Frankrijk. En in 1960 vandaag John F. Kennedy wordt tot president van de Verenigde Staten gekozen. 1991 gaan we naartoe. In Curlham vandaag, in het Verenigd Koninkrijk, wordt voor de eerste maal elektrische stroom opgewekt uit een kernfusie. Dan gaan we eens even kijken wie er geboren zijn vandaag. Dat was in 1841 Eduard VII. Hij was koning van het Verenigd Koninkrijk en hij overleed in 1910. En in 1899 vandaag werd Klaas Norel geboren. Hij was natuurlijk een Nederlands schrijver. Volgens mij heeft hij wat oorlogsboeken en zo ook geschreven, kan ik me vaag herinneren. En hij overleed in 1971. En in 1918 werd geboren Arie de Vroet, Nederlands voetballer en voetbalcoach. Hij overleed in 1999. En in 1928 werd Wim Borsboom geboren, Nederlandse radio- en televisiepresentator. Helaas ook al overleden in 2001. Elke van Doren is vandaag jarig. Zij is een Nederlandse televisiepresentatrice. Zij werd in 1945 hier op de wereld neergezet. En dan even kijken. Rick Niemann, Nederlands nieuwslezer van RTL Nieuws, is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1965 en zeven jaar later in 1972 was het de beurt aan Sascha Brouwers. Zij is een Nederlands zangeres. Dan gaan we eens even kijken wie er overleden zijn vandaag in het verleden. Dat was in 1961 aan Ton Kolen. Hij was een Nederlands schrijver en van streekromans. Hè? Ja, hij heeft heel wat mooie gemaakt. Die heb ik wel eens gelezen. Hij werd 64 jaar oud. En in 1989 overleed André Kloos. Hij werd 67 jaar en was Nederlands politicus, vakbondsbestuurder en omroepvoorzitter van de VARA. In 2008 eh, overleed Anton Huiskes op 80-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands schaatser en later schaatscoach. In 2009 was het de beurt voor Chris van Veen. Hij werd 86 jaar oud. Hij was een Nederlands politicus en werkgeversvoorzitter. En dan gaan we naar de Veerkampjes toe. Nel Veerkamp werd 82 jaar oud. Zij overleed in 2010. En hoe triest, in 2012 vandaag overleed Wil van Kralingen. Zij werd slechts 61 jaar. Zij was een Nederlandse actrice en een hele goeie. Even naar de weer eh, extreme toe. In 1908 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur werd bereikt in 1983 met 16,5 graad. Het zonnetje scheen het langst in 1964, 8,1 uur. En de langste neerslagduur was maar liefst 20,5 uur in 1966. Ik wou ook al zeggen, daar komt hij toch. Hier is Duran Duran. En de reflex uit 1984. Ja, Els, dat klopt. Het is nog een ex-Els eh, hittip geweest ooit. In 1984 was volgens mij een van de laatste hittips van jou. Want daarna zijn we er geloof ik een beetje mee gestopt voorlopig. Ja, toen was de zender kapot. Toen was het gelijk gewoon helemaal over. Jore Duran Duran, de reflex uit 1984. En we gaan eens even kijken naar de Nederlandse snelwegen. Er staan momenteel 97 files. Ik zal een poging wagen om de langste even op te noemen. 14,3 eh, kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zalbommel. Altijd hetzelfde daar. 8 kilometer tussen Schiphol en Nieuw-Vennep op de A4. Eh, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. 12,2 kilometer op de A9 tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Badhoevedorp. En 11,4 kilometer op diezelfde A9 tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. 11,7 kilometer op de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Watergraafsmeer. Het is maar allemaal wat, het is best wel druk. Maar ja, goed, het regent ook een klein beetje en de blaadjes vallen van de bomen. En dan hebben we files. 9 kilometer op de A12 tussen Maasbergen en Afrit Oosterbeek. Altijd hetzelfde daar. 10 kilometer op de A12 tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10,2 kilometer ook op de A12 tussen Drieburg en knooppunt Oude Rijnstad. Staat helemaal vast op die A12. Uh, brum, brum, brum, brum, 12 kilometer op de... We gaan nu naar de A13 toe tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein. Die was om 5 uur ook al een van de langste. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Hebben we nog lange 11,4 kilometer op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. 17 kilometer weer Oh Ja, die is altijd prijs daar. A27 tussen Hilversum en Nieuwegein, hè. Eh, ik denk dat we het zo wel een beetje gehad hebben. Heel veel sterkte, of mocht je daar allemaal in zitten, want het is natuurlijk allemaal niet leuk. Wij gaan naar een heel mooi plaatje toe. Die heb ik speciaal voor jullie opgezocht. Die kwam ik tegen en ik denk, die moeten we draaien. Hier zijn de Four Tops uit 1969. het is allemaal getiteld What is a Man? Welkom bij de Abba op Radio Els 558. ashamed of what he. bekende plaat van eh, de Four Tops natuurlijk. Ze hebben heel wat hits gehad. Dit was er ook wel eentje, maar niet zo'n vreselijke grote. Maar ik vind hem allemachtig prachtig. Een echt vergeten hit uit 1969. Het is al eh, kwart voor zes geworden, zie ik eh, hier op mijn klokje. Zo even rechts, zo over mijn leesbrilletje kijken. Dan zie ik precies die klok. En ik zie dat het bijna kwart voor zes is. En het is dan weer hoogste tijd voor... bom, bom, bom! De klap op de knieënplaat. Daar komt hij hoor, een hele mooie klap op de knieënplaat. Klap maar raak even. We gaan luisteren naar Doris Day in The Pins and Dance On uit 1981. uit 1993. Het zouden de opvolgers van ABBA moeten worden, maar dat is het helaas niet zo helemaal gelukt natuurlijk. Ze hebben wel wat leuke hitjes gehad. Dit was er eentje van, dat was allemaal getiteld De Zijn, maar dat mogen overduidelijker zijn. het is inmiddels al tien voor zes. Zometeen nog even het weerbericht, maar we gaan eerst even terug naar de jaren 60 met Gary Puckett. En eh, staat hij nou goed, jongens? Nee, hij staat niet goed, joh. Hij staat niet goed. Ja, nu wel. Eh. <laughs> <laughs> zit een beetje moeilijk te doen hier met mijn USB-speler. Ja, die zijn soms een beetje van slag. Of, of ik natuurlijk. Hè. Ik zit altijd een ander wel de schuld te geven. Maar ik denk dat ik zelf een beetje van slag van ben. 1968, zoals gezegd. Carrie Puckett en de Union Gap Young Girl. Zie je het dat fout gaat? Dan schakelt hij gewoon weer terug. We gaan het nog een keer proberen. Ja, zo komen we het uurtje wel door natuurlijk. Hè. Hier is nog een keer. Carrie Puckett en de Union Gap Young Girl. Ja, nou doet hij het wel. out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret. to You're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong. overdag is het bewolkt en er kan lokaal motregen vallen. De temperaturen blijven rond de 15 graden. De zuidwestenwind is machtig tot vrij krachtig boven land en krachtig langs de kust. Ah, dat is ook een mooi plaatje. Volgens mij is die vorig jaar overleden, dacht ik. We gaan naar Rod McEwen toe uit 1972, de voorlaatste in de show met Without a Worry in the World. as he went singing in the dawn without a worry in the world. I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through and have a worry in the world. All oh, merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles in your head, never taking them to the world? cruising in the town is not afraid to be a clown without a worry in the world. No cowboy with an ounce of pride will mount his horse and ride and have a worry in the world. All oh, merry men are minstrels and who keep their troubles locked inside don't inflict them on the world there's something to be said for leaving your troubles home in bed, never taking them to the world. Hey, I, I, I, if I must love, then let me love as though I've never loved before, without a worry in the world. And when I go, then and only gently close the door without a worry in the world. All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside and don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for having had some love instead of never having had any in the world? Without a worry. I've got troubles of my own. I'll try to solve them all alone. I won't inflict them on the world. Hey, I, I, I, I, I, I, Hey! Twee minuten voor zes en dat betekent dat het leefuurtje hier op Radio Els 558 er alweer op zit voor deze maandag de 9 november van het jaar des allas 2015. We deden het weer met heel veel lol natuurlijk en eh, ik hoop dat je nog een hele prettige avond hebt en wat je of heeft, hoe zeg je dat eigenlijk, geen idee. Ik ben een beetje verslag af, maar dat heb ik al eerder verteld. Ik hoop niet dat jullie dat eh, als erg eh, vervelend hebben ervaren, want de muziek die was er natuurlijk niet minder om. Ik heb er nog eentje voor je, dat wordt er eentje van de Shoes uit 1970 en Osaka.